Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden... die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vergismoord op een klusjesman in Beuningen. De 30-jarige man meldde zichzelf bij de politie... nadat beelden van hem waren getoond in een opsporingsprogramma. De 47-jarige klusjesman werd vorig jaar zomer... door twee gemaskerde mannen onder vuur genomen. De politie liet onlangs weten dat het zou gaan om een vergismoord. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 5378 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 673 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 1863 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 542 op de IC. De politie heeft ook twee mensen opgepakt die op sociale media hadden opgeroepen om de GGD-teststraat in Eindhoven in de hens te steken. Het gaat om een vrouw van 57 uit Andel en een man van 37 uit Gilze. Afgelopen woensdag was er ook een explosie bij de teststraat in het Noord-Hollandse Bovenkarspel. En eerder werden brandbare goederen aangetroffen bij een testlocatie in Hilversum. De politie waarschuwt dat niet alleen het plaatsen, maar ook het delen van opruiende berichten strafbaar is. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 15e editie van de Strade Bianche gewonnen. Hij demareerde in Italië op de laatste grindstrook, waardoor vier van de zeven leiders afhaakten. In de sprint bleef van der Poel Julian Alaphilippe en Egan Bernal ruim voor. In de Eredivisie heeft Feyenoord voor het eerst in vier duels gewonnen. In de Kuip werd VVV overtuigend verslagen met 6-0. Torenstra was de meest succesvolle Feyenoorder. Hij maakte twee doelpunten. Feyenoord staat nu vierde tussen Vitesse en AZ die elkaar morgen treffen in Arnhem. Het weer. Vanavond en vannacht komen brede opklaringen voor en er kan verspreid mist ontstaan. Het wordt iets minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen is er meer bewolking, ook wat zon en opnieuw in het noorden kans op een bui. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er zijn werkzaamheden op de N207 Alphen richting Hillegom.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 She a teen and the skin so smooth. Listen to the bands and it only fit two. See it through the lens, everything brand new. waarom wij bestaan. Waarom we worden geboren en straks weer gaan. Maar ze zwijgt en kijkt me laag.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 Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet anaconda, yeah, baby. Put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out in no doorway. Shot the west she try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby.